een Klomp met het NOS-journaal. Volgens president Trump zijn er achter de schermen zeer succesvolle gesprekken geweest... over zijn plan om de oorlog in Gaza te stoppen. Hij denkt dat Hamas en Israël deze week een akkoord bereiken... over de eerste fase van zijn voorstel. Volgens Trumps plan zou Hamas in 72 uur tijd... alle nog levende Israëlische gijzelaars uit Gaza laten vertrekken. In ruil daarvoor zou Israël 1700 Palestijnse gevangenen vrijlaten. Delegaties van Hamas en Israël onderhandelen vandaag in Egypte indirect met elkaar. In de Australische stad Sydney heeft iemand het vuur geopend in een drukke straat. De man schoot willekeurig tientallen kogels af op auto's en voorbijgangers. Een man van 50 raakte zwaar gewond. Hij is met schotwonden in zijn nek en borst naar het ziekenhuis gebracht. nog 16 anderen raakten licht gewond. De verdachte van 60 is opgepakt. Waarom hij op mensen en auto's schoot is niet bekend. In Heerlen hebben agenten een dode vrouw gevonden in een appartement. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Het slachtoffer is een vrouw van 63. Het is nog niet duidelijk hoe ze om het leven is gekomen wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend of er een verdachte is opgepakt. De technisch directeur van Ajax, Alex Kroes, krijgt een adviseur die hem gaat helpen bij het transferbeleid. Dat zegt Arno Vermeulen van NOS Sport. Hij kan de naam van die adviseur niet naar buiten brengen, maar zegt dat het om iemand gaat van buiten de club. Volgens Vermeulen zijn er binnen Ajax twijfels over het transferbeleid van Kroes. Hij kan spelers goed verkopen, maar zou niet de kwaliteiten hebben om een selectie op te bouwen. Het weer, vannacht bewolkt met wat buien, temperaturen van 10 tot 14 graden.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 les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Jorel est barré. got Gonna get up, gonna get up, gonna get up. Oh! van je evenbeeld Tot ik wat beter kijk En sta te staren naar vreemden Die wat op je lijkt geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Comfortable as I am I need your reassurance Comfortable as you I wanted loneliness, I choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, I didn't give you all. But if I wanted silence, I would whisper.